Mark Visser met het NOS Journaal. Autofabrikant in Zweden om uitstel van betaling gevraagd om te voorkomen dat het bedrijf failliet gaat. Onder leiding van een bewindvoerder, die door de rechter wordt benoemd, gaat Saab de komende maanden reorganiseren en geld aantrekken. Gedurende die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. De windvoerder gaat samen met de Saab-directie bekijken hoe de schuldeisers en het personeel op termijn hun geld kunnen krijgen. Met deze maatregel probeert het noodlijdende SAAP tijd te kopen. Een investeerder uit China wil geld steken in het bedrijf, maar het geld is nog niet direct beschikbaar. Mensen die met vervroegd pensioen willen, maar daarnaast wel blijven werken, worden in de toekomst niet meer fiscaal belast. Heeft staatssecretaris Wekers van Financiën bekendgemaakt. Nu is het financieel niet aantrekkelijk om aanspraak te maken op het pensioen en tegelijkertijd te blijven werken. Iemand tussen de 60 en 65 die bijvoorbeeld twee dagen pensioen wil, moet op dit moment ook twee dagen minder gaan werken. Anders is een aanspraak op zijn pensioen direct belast. En die regel die schaft Wekers nu af. Dat geldt overigens alleen voor werknemers die via hun pensioenfonds de mogelijkheid hebben om vervroegd met pensioen te gaan. Staatssecretaris hoopt met deze regeling het langer doorwerken van ouderen te stimuleren. Een wijkagent uit Delft is uit haar functie gezet omdat ze met te veel drank op een ongeluk heeft veroorzaakt. Ze reed vorige week in Delft op haar scooter om middernacht een fietser aan. Toen de agenten moest blazen bleek dat ze te veel had gedronken. De vrouw van 41 had geen dienst en de fietser raakte licht gewond. De politie neemt de zaak hoog op omdat de agent een voorbeeldfunctie heeft. Er wordt nog gezocht of de onderzocht of ze als wijkagent in Delft mag blijven werken. Het weer bewolkt met enkele buien en heel af en toe wat zon. Vooral aan de kust staat een stevige zuidwestenwind bij een graad of 18. Morgen bewolkt met kans op een bui en ongeveer net zo warm als vandaag.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 A city of love, a city of peace every one of us. Cause we all need it, yeah. Can't live Ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezweet. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen Like every hummingbird and bumblebee Every sunflower cloud and every tree I feel so much a part of this Nature's got me high and it's beautiful I'm with this deep eternal universe From death until rebirth I'm sorry.